Gert met het NOS Journaal. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met de trein willen reizen... hoeven vanaf de zomer een stuk minder te betalen. De NS komt met speciale goedkope OV-kaarten... waarmee het spoorbedrijf meer jongeren hoopt te trekken. De goedkopere kaartjes worden niet gecompenseerd... door andere vervoersbewijzen duurder te maken, zegt NS. Ook zijn ze alleen geldig buiten de spits. De jaarlijkse gezamenlijke oefening van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen... is uitgesteld vanwege het coronavirus... 20 Zuid-Koreaanse militairen en een Amerikaanse militair... gelegerd in Zuid-Korea zijn positief getest op het coronavirus. Bijna 10.000 Zuid-Koreaanse militairen zijn in quarantaine geplaatst. Ook mogen veel mensen hun kazerne niet verlaten. Er zijn vorig jaar 90 drugslabs ontdekt in Nederland... een stuk meer dan een paar jaar geleden. In 2015 ging het om 59 labs, schrijft de Telegraaf. Vooral in Oost-Nederland zijn meer labs ontdekt... maar de meeste drugs worden nog steeds gemaakt in Brabant... Het aantal plekken waar drugsafval wordt gedumpt is juist gedaald. Er wordt meer afval direct geloosd in waterputten en in de bodem. Oud-directeur Karel Muller van de psychiatrische inrichting Derendal is overleden. Muller wilde verstandelijk gehandicapte patiënten uit hun isolement halen... en laten deelnemen aan de maatschappij. Hij kreeg steun van progressieve politici, maar ook kritiek. Muller werd uiteindelijk ontslagen. Veel van zijn ideeën werden niet veel later alsnog in de psychiatrische zorg doorgevoerd. Karel Muller is 82 jaar geworden. Een medewerker van een brouwerij in de Amerikaanse stad Milwaukee... heeft vijf collega's doodgeschoten en daarna pleegt hij zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de schutter van 51 het vuur opende. De politie sloot het terrein af, waar ruim duizend mensen werken. President Trump heeft de nabestaanden gecondoleerd. Het weer veel bewolking, vooral in het zuiden regen en natte sneeuw. In het noorden blijft het nagenoeg droog. Het wordt niet warmer dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 once touchy, know what to do. Me, I'm touchy, you. got Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford.